Ek met het NOS-journaal. Alle drie de verdachten van de moord op Nederlandse icon-journalisten in 1982 in El Salvador zijn schuldig bevonden. Dat heeft de jury in het land bepaald. De vier Nederlanders deden verslag van de burgeroorlog en liepen in een hinderlaag van het leger. Ze werden opgewacht en doodgeschoten. Een van de verdachten is de oud-minister van Defensie van El Salvador. Welke straf de drie mannen krijgen is nog niet bekend. De moorden leidden tot grote verontwaardiging in Nederland. Tientallen jaren is geprobeerd de daders voor de rechter te brengen. De Tweede Kamer debatteert vanochtend over de val van het kabinet. Dan moet ook duidelijk worden met welke zaken het demissionaire kabinet door kan gaan... en welke zaken controversieel worden verklaard. Die kunnen dan niet meer worden behandeld tot er een nieuw kabinet is. Wat dimissionair premier Schoof betreft komen belangrijke zaken als het stikstofbeleid, veiligheid, het woningtekort en migratie niet stil te liggen. Het kabinet gaat de komende tijd demissionair verder zonder de PVV-bewindspersonen. De Amerikaanse president Trump heeft de importheffingen op buitenlands staal en aluminium verdubbeld. Vanaf vandaag geldt een heffing van 50 Begin dit jaar werd die al verhoogd naar 25 Volgens Trump is de maatregel nodig om de staalindustrie in de VS beter te beschermen. In de Duitse stad Keulen worden komende ochtend zo'n 20.000 mensen geëvacueerd. Dat is nodig vanwege de ontmanteling van drie bommen uit de Tweede Wereldoorlog... die maandag zijn gevonden. Een groot deel van de binnenstad van Keulen wordt afgesloten. Ook scholen, een ziekenhuis, bejaardenhuizen en tientallen hotels worden ontruimd. Het weer, het is bewolkt en er valt zo nu en dan lichte regen.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 Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me op ster. Het leek me ook ster. yeah. be het. Alleen bij ZFM. Yo, drop your glasses, shake your asses, face classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this?